11 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Poes wordt verboden. Niet het dier natuurlijk, maar de drugs. 3 MMC, zoals het spul officieel heet, lijkt qua effect op een combi van ecstasy en cocaïne. Het is nu makkelijk te krijgen, weet deze jongen. Het is gewoon legaal in Nederland. Dus je kan het zo eh, even bestellen en je hebt dan volgende dag of twee dagen later heb je het in huis. Terwijl het hartstikke verslavend is. De eerste keer dat ik het gebruikte was op een huisfeestje. En daarna werd het wekelijks gebruikt, daarna dagelijks en daarna gebruikte ik het zelfs voor school, voor werk of tijdens school. Vorig jaar belanden meer dan 60 jongeren na gebruik in het ziekenhuis. Je kan van 3 MMC last krijgen van je hart, moeite hebben met slapen en erg angstig worden. Gooi de middelbare scholen niet voor de zomervakantie helemaal open. Met die oproep komen onderwijsbonden. Ze geloven niet dat het veilig is. Gaan we voor die paar lesdagen die er nog zijn... voor een aantal scholen is het nog een paar eh, lesweken... Eh, gaan we dit allemaal nog eh, omgooien. waarom, waarom nemen we deze risico's nog voor het einde van het schooljaar? Het Amsterdam UMC heeft een van de drie corona-afdelingen gesloten... omdat het aantal coronapatiënten is afgenomen. Geweldig nieuws vinden ze daar, al is de druk op het personeel nog steeds hoog. Demissionair minister Van Ark wil nu zo snel mogelijk 140.000 uitgestelde operaties uitvoeren. Allemaal dit jaar nog verspreid over alle ziekenhuizen en klinieken. Het duurt nog twee weken tot het EK voetbal begint. Maar op sommige plekken slaan ze de oranje hoedjes, juichkleren en rood-wit-blauwe ballonnen al volop in. In Lochem in Gelderland heeft Dennis zijn straat volgehangen met vlaggetjes. We hebben nu 600 eh, meter ingekocht. Maar als ik het nu kijk, denk ik dat er nog wel een meter of 400 bij gaat komen. Dus ik denk dat we zometeen een kilometer vlaggetjes in de straat hebben hangen. Ze kunnen ook wat langer dan het EK blijven hangen. En dat is maar goed ook, want van de voetballers verwacht Dennis niet al te veel. Nee. <laughs> nee, we gaan het EK niet winnen. Ik denk de Tour de France ook niet. Maar we laten de vlaggetjes nog wel even hangen. Want ik denk dat we nog wel een gouden medaille bij de Olympische Spelen pakken op een of ander iets. <laughs> Het weer, de zon komt er steeds vaker doorheen. Al kan het in het oosten de hele dag blijven miseren.